Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Oranje knal door naar de achtste finales. Nederland elftal won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. De eerste ging erin door een penalty van Memphis. En in de tweede helft maakte Denzel Dumfries nummer 2. Donjan Malen heeft daar Dumfries bij zich. Maar Malen kan het zelfs doen. Nee, Dumfries! Weer Denzel Dumfries! Uh, ehm, leeft je een beetje een, eh, een jongensdroom, dit toernooi? het begint erop te lijken. Ja. En, en, en wanneer is het echt een complete eh, jongensboek? Nou ja, je weet waar we, waar we voor gaan natuurlijk. En eh, ja, ik heb alle vertrouwen dat we het goed gaan doen. En eh, ja, we groeien erin en het voelt goed. Maandag speelt Oranje de laatste groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië. Dat land is al uitgeschakeld. Volgende week zondag speelt Oranje de achtste finale. Tegen wie is nog onduidelijk. Die wedstrijd is in elk geval in Budapest. Als het aan het OMT ligt, houden we voorlopig nog wel even anderhalve meter afstand. Volgens RTL Nieuws adviseren de virusexperts om dat tot in elk geval half augustus vol te houden. Vandaag hakt het kabinet een knoop door. Voor andere coronaregels is dat al gebeurd. Vanaf volgende week zaterdag hoef je op de meeste plekken waarschijnlijk geen mondkapje meer op. Ook is het plan om mensen dan niet meer thuis te laten werken. Volgens het OMT kan dat allemaal wel als er maar afstand wordt gehouden. Vanavond om 7 uur is er weer een coronapersconferentie. persconferentie Normaal gesproken is het vaste prik voor veel dansliefhebbers Tomorrowland. Dat enorme festival wordt in België gehouden. Gaat voor de tweede keer op rij waarschijnlijk niet door. De organisatie zag het niet echt aankomen. Het was een donderslag bij klare hemel, om het zo te zeggen. Het was eh, totaal onverwacht. Eh, we waren al heel lang bezig met de voorbereidingen. We hadden al heel veel gesprekken gevoerd met de verschillende overheden, eh, met de verschillende diensten. Dus we hadden echt niet zien aankomen um, dat de vergunning niet zou toegekend worden. De gemeente durfde niet aan om zo'n groot evenement te organiseren. Ze zijn onder meer bang dat ze te weinig agenten hebben om alle toegangstesten te checken. Toen gaan ze nog één keer in gesprek met Tomorrowland. Had je er al een kaartje voor, dat blijft in elk geval geldig tot 2022. Het weer, er trekken een paar flinke onweersbuien over het land. Straks droog, 23 tot 31 graden. Later op de dag weer een hoop regen. En op sommige plekken gaat het hagelen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het onderwijssysteem in Nederland vergroot de kansenongelijkheid onder kinderen... stelt de Sociaal-Economische Raad. De kwaliteit van het onderwijs is volgens de CER nu onvoldoende... onder meer door het lerarentekort en volle klassen. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in de Gazastrook. Het was volgens het leger een reactie op aanvallen met brandballonnen vanuit Gaza op het zuiden van Israël. TUI annuleert deze zomer alle pakketreizen naar bestemmingen buiten Europa... omdat er nog geen zicht is op een einde aan de reisbeperkingen, meldt de Telegraaf.